Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse journalist Ben Bradley is overleden. Hij was de hoofdredacteur van The Washington Post... toen die krant het Watergate-schandaal aan het licht bracht. Dat politieke schandaal leidde uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon in 1974. Ben Bradley was 93 jaar. De Canadese regering heeft het dreigingsniveau voor een terreuraanslag verhoogd van laag naar gemiddeld. De dreiging zou komen van terreurgroepen als Islamitische Staat en Al-Qaeda. Die groepen zijn volgens de regering in staat een aanslag te plegen zowel in Canada als daarbuiten. Er zou geen sprake zijn van een specifieke dreiging. De verhoging van het dreigingsniveau komt een dag na de dood van een militair van 53. Hij en een collega werden maandag op een parkeerplaats aangereden door een man van 25. Dader werd op zijn vlucht door de politie doodgeschoten. De anonieme functionarissen zeggen dat hij onder invloed stond van radicale moslims. Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de berichten van IS... dat de terreurbeweging wapens heeft onderschept die bedoeld waren voor de Koerden in Kobani. Op een video van de Islamitische Staat is te zien dat IS-strijders wapens in handen hebben... die de Amerikanen hadden afgeworpen voor Koerdische strijders. Het Pentagon bestudeert de beelden. De militairen sluiten niet uit dat ze echt zijn. Een Amerikaanse cameraman die besmet was met ebola mag het ziekenhuis snel verlaten. Het ziekenhuis in Nebraska, waar de man wordt verpleegd, zegt dat hij bij de laatste test het virus was verdwenen. De 33-jarige cameraman was voor de omroep NBC als freelancer aan het werk in Liberia. Toen hij zich ziek voelde, meldde hij zich bij Artsen zonder Grenzen.